uur. Dijkers met het NOS Journaal. Rond een verboden pro-Palestijnse demonstratie op de Dam in Amsterdam gisteravond... heeft de politie 281 mensen opgepakt. De meesten werden aangehouden omdat ze niet luisterden naar de oproep om te vertrekken. Ze zijn met bussen naar een andere plek gebracht vervolgens en weer vrijgelaten. De politie gaat het optreden van de ME onderzoeken bij dat protest in Amsterdam gisteravond. Op beelden die online zijn gedeeld is te zien dat de ME schreeuwt tegen vrijgelaten demonstranten... en ze slaan met wapenstokken op het moment dat ze uit de bus worden gezet. Het aantal explosies met zwaar vuurwerk zal waarschijnlijk dit jaar boven de duizend uitkomen, verwacht de politie. Tot nu toe staat de teller op ruim 900 aanslagingen en pogingen daartoe. Vooral het aantal explosies bij huizen en panden blijft maar stijgen. Het gaat lang niet altijd om criminele conflicten, maar soms ook om ordinaire ruzies. In de VS hebben de Republikeinen ook de strijd om het Huis van Afgevaardigden gewonnen. Na de Senaat hebben ze in het huis ook een meerderheid van de zetels. Daarmee krijgt Trump ruim baan om zijn beleid door te voeren als hij in januari opnieuw president wordt. De man die vorige week op straat in Rotterdam een stoeptegel op zich gegooid kreeg toen hij aan het slapen was, is weer ontwaakt uit zijn coma. Het heeft zijn halfzus gezegd in de talkshow Barlaat. Dinsdag werd in Frankrijk een man van 32 opgepakt voor de aanval. De grote clubactie heeft dit jaar een recordopbrengst opgeleverd. Er werd meer dan 20 miljoen euro opgehaald. Met de grote clubactie gaan leden van verenigingen langs de deur om loten te verkopen... Daarmee helpen ze de verenigingen en clubs. Per club is er bijna 3000 euro opgehaald. Het weer in het zuiden af en toe nog een bui. Vandaag wordt het verder een grijze dag, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog.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 Tot nu toe staat de teller op ruim 900 aanslagen en pogingen daartoe. Vooral het aantal explosies bij huizen en panden blijft maar stijgen. Rond een verboden pro-Palestijnse demonstratie op de Dam in Amsterdam gisteravond... heeft de politie 281 mensen opgepakt. De meeste werden aangehouden omdat ze niet luisterden naar de oproep om te vertrekken. Ruim 700.000 vrouwen zijn niet op zoek naar werk of daar niet beschikbaar voor. Het is twee keer zoveel als bij mannen, blijkt uit cijfers van het CBS. Het weer, wordt een grijze dag, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog bij zo'n 12 graden. kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know about your kind.